Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet weet nog niet of ze iemand naar Qatar sturen voor de volgende Oranje-wedstrijd. Vrijdagavond speelt Nederland tegen Argentinië. Volgens onze minister van Buitenlandse Handel hangt het ervan af wie Argentinië die kant op stuurt. Dat zei ze vanochtend in het tv-programma WNL op zondag. We hebben afgesproken dat we als we in de finale komen, eh, dan met uh, weer een missie daar naartoe gaan. En eh, als we de wederpartij, dus in dit geval Argentinië Argentinië met eh, hoogwaardigheidsbekleders komt... dat wij dan die spiegelen. Bij de groepswedstrijd Nederland-Qatar zat sportminister Connie Helder op de tribune. Zij droeg toen geen One Love band, maar een speeltje half onder haar oranje sjaal. In Iran zijn vier mannen geëxecuteerd. Zij werden ervan beschuldigd te spionieren voor de Israëlische inlichtingendienst. Volgens Iraanse staatsmedia zouden zij onder meer mensen hebben ontvoerd en ondervraagd. Iran en Israël zijn aardsvijanden en beschuldigen elkaar regelmatig van spionage. Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International is Iran het land met de meeste executies ter wereld. Mensen die Hartwell hadden gemist, die konden hun held gisteren eindelijk weer zien in Nederland. Jay stond voor het eerst in vier jaar weer achter de draaitafels in ons land. Hardwell was in 2018 overwerkt en stopte er even mee. Afgelopen maart was hij terug, toen in Miami. En gisteren stond Hardwell in de Ziggo Dome. Voor hem was het extra spannend, omdat ook vrienden en familie kwamen kijken. Het weer nog bewolkt, het blijft de hele dag waaien. Temperatuur rond de 2 graden. Morgen een beetje regen en tussen de 2 en 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet zo heel veel aan de hand onderweg, maar het verkeer op de A5 staat in de file van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Het komt door een pechgeval op de A10, maar de weg is daar wel weer vrij.